Dat heeft hij gezegd tegen zijn Afghaanse ambtgenoot Karzai tijdens een bliksembezoek aan Kabul. Obama praat verder met de Amerikaanse generaal McChrystal. Hij wil van hem horen of de Amerikaanse troepenuitbreiding resultaat heeft in de strijd tegen de Taliban en strijders van Al-Qaeda. In Boekel in Noord-Brabant is een kar met feestvierende handbalteams omgevallen. Daarbij zijn 17 mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Ze liepen beenbreuken en andere botbreuken op. De kar viel door nog onbekende oorzaak om op een rotonde. De Boekelse handbalteams vierden hun kampioenschap. Bij Schiphol is een vrouw aangehouden die de afgelopen tijd op dezelfde plek 35 keer is geflitst. Toen de automobilisten uit Haarlem gisterochtend vroeg opnieuw voorbij scheurde, stond een motoragent paraat om haar snelheid te meten en haar aan de kant te zetten. Ze moest 2350 euro aan openstaande boetes betalen. In Colombia heeft de marxistische terreurgroepering FARC een militair vrijgelaten die een jaar geleden was ontvoerd. Hij is overhandigd aan het Internationale Rode Kruis. De varkrebellen hebben aangekondigd dat ze begin deze week nog een militair vrijlaten. Het is een sergeant die twaalf jaar geleden werd ontvoerd. Zijn vader liep dwars door Colombia om aandacht te vragen voor zijn gekidnapte zoon. De actrice Kitty Courbois is onderscheiden met een nieuwe theaterprijs die naar haar is genoemd. De Courbois Parel. Ze kreeg vanavond de prijs in de stad Schouwburg in Amsterdam als kroon op haar 50-jarig theaterjubileum. De Courbois Parel is in het leven geroepen door toneelgroep Amsterdam en de stad Schouwburg. De winnaar mag bepalen wanneer en aan wie de Coubois-parel wordt doorgegeven. Het weer. De wolking neemt toe en vannacht gaat het in het zuiden regenen bij 7 graden. Morgen overdag overheerst de bewolking en is er kans op een bui. Het wordt 9 graden op de Wadden tot 15 in Limburg.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 talking that blah, blah, blah. Think you'll be getting this? Nah, nah, nah. Not in the back of my car. Ah, ah. If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, I get my rocks off. Come put a little love in my glove box.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 Via de kabel op 104.5. En in